Mark Visser met het NOS Journaal. Onderzoekers hebben in informatie ontdekt over de arrestatie van ruim 9000 Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd. De onderzoekers keken daarvoor de afgelopen maanden naar de dossiers van 250 beruchte Nederlandse politiemensen en SS'ers. Vaak werd alleen een naam gevonden van een slachtoffer, maar soms ook beschrijvingen van arrestaties, verhoren en brieven waarin Joden werden verraden. Informatie is gevonden door een medewerker van het Nationaal Archief in Den Haag en journalist Ad van Liemt. De komende tijd kunnen nabestaanden van gedeporteerde Joden terecht in het Nationaal Archief om erachter te komen of er meer bekend is geworden over het lot van hun familieleden of dierbaren. Meer informatie op onze site nos.nl. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de manier waarop het wapenbezit in Nederland is geregeld. Het gebeurt op verzoek van minister Opstelten. Die wil naar aanleiding van de schietpartij in Alphen weten of het systeem voldoende heeft gefunctioneerd. De man die daar zaterdag zes mensen doodschoot had verschillende wapenvergunningen en volgens het OM was hij suicidaal. Behalve de onderzoeksraad doen ook andere instanties onderzoek naar allerlei aspecten van de schietpartij. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn herdacht. voorzitter Verbeet die sprak haar medeleven uit met de nabestaanden en gewonden. Ze zei dat de gebeurtenis in heel Nederland een grote schok teweeg heeft gebracht. En ze sprak haar waardering uit voor de hulpverleners. Premier Rutte sloot zich daarbij aan. Hij zei dat hij getroffen is door het intense verdriet, vermengd met ongeloof in Alphen. Rutte is ook geraakt door de saamhorigheid naar de schietpartij in heel Nederland. Deze dagen wonen we allemaal in Alphen aan de Rijn, zei hij. Het weer, zon, maar ook enkele buien. Het is 9 tot 11 graden. Morgen en donderdag geregeld zon en ook dan kans op wat buien, maar wel minder dan vandaag.